Daaraan overlijden jaarlijks 1350 werknemers. De FNV vindt het verder schokkend dat jaarlijks 200 ongeboren baby's sterven... doordat hun ouders hebben gewerkt met gevaarlijke stoffen. De FNV wil dat bedrijven beter worden gecontroleerd op arbeidsomstandigheden. De hoogste baas van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, Blankfein, zegt dat zijn bank niet heeft gefraudeerd met hypotheken in aanloop naar de economische crisis. Voor een onderzoekscommissie van de Senaat zei hij dat de belangrijkste oorzaak voor de crisis het onverwachte instorten van de huizenmarkt was. Het onderzoek draait vooral om een ingewikkeld investeringsproduct dat Goldman Sachs verkocht. De bank gokte er vervolgens op dat het product minder waard zou worden. In New York is de moordenaar van Malcolm X vrijgelaten. De Amerikaanse activist werd in februari 1965 doodgeschoten. De nu vrijgelaten Thomas Hagen was de enige die zijn betrokkenheid toegaf. Hij kreeg levenslang. twee anderen die voor de moord hebben vastgezeten hebben altijd ontkend. Hagen is voorwaardelijk vrijgelaten. Malcolm X was de woordvoerder van de Nation of Islam, waar Hagen ook lid van was. Nation of Islam vond dat zwarte superieur waren aan blanken. Vlak voor zijn dood nam Malcolm X afstand van die beweging. Bij een grote brand in een geitenhouderij in het Limburgse Belveld zijn zo'n 250 geiten omgekomen. Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar omdat het windstil was heeft de asbest zich niet buiten het erf verspreid en is er geen gevaar voor omwonenden.